D66-leider Jetten zei met het oog op morgen... dat hij liever een debat ziet over Europese defensiesamenwerking. Bij een schietincident in Beckum bij Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt. Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een schietincident bij een zalencentrum. Er waren op dat moment enkele honderden bezoekers binnen. Vanwege het politieonderzoek mochten ze pas om twee uur naar buiten. De gewonden liggen in het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen... op een geldautomaat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De laatste vier kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru zijn uitzichtloos. De VS bood aan kinderen op te vangen. Er zaten 200 kinderen op Nauru. De Britse koningin Elisabeth wordt naar een veilige plaats gebracht... als er bij de brexit rellen uitbreken. Volgens Britse kranten zijn evacuatieplannen uit de Koude Oorlog van stal gehaald. De koningin en andere leden van de koninklijke familie... zouden naar een veilige locatie buiten Londen worden gebracht... als de brexit op een chaos uitloopt. Het weer bewolkt een kans op nevel en mist. Vooral in het westen kan ook een winterse bui vallen. Plaatselijk kan het glad zijn. In de loop van de dag soms wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen neemt vanuit het westen de kans op regen en sneeuw weer toe.